Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris De Krom werkt aan een wetsvoorstel waardoor het spreken van Nederlands een voorwaarde wordt voor het krijgen van een bijstandsuitkering. De staatssecretaris noemt het beheersen van de Nederlandse taal een cruciale factor om aan het werk te komen. Als slecht Nederlands daarvoor een belemmering vormt, dan moet dat volgens De Krom gevolgen hebben voor de uitkering. Het pensioenfonds voor ambtenaren ABP wil de premie voor werkenden dit voorjaar met 2% verhogen. Tegelijk, tegelijkertijd sluit ABP niet uit dat de pensioenuitkeringen volgend jaar met een half procent worden gekort. Dat is nodig om de buffers van het pensioenfonds te versterken. Een premieverhoging van 2% kost de werknemers zo'n 5 euro netto per maand. Een meisje van 15 uit Arnhem dat zaterdag in haar huis werd neergestoken is aan haar verwondingen bezweken. Het meisje lag sinds het incident in kritieke toestand in het ziekenhuis. Bij de steekpartij raakte ook haar vader gewond. De politie hield kort na de steekpartij een jongen van 14 uit Capelle aan de IJssel aan. Dinsdag nog werd een jongen van 17 uit Rotterdam gearresteerd. In Pakistan zijn twee buitenlanders ontvoerd. Een van hen is een Italiaan, de ander is waarschijnlijk een Duitser. Ze werken voor een hulporganisatie. Drie gewapende mannen zijn het huis waar de twee waren binnengedrongen en hebben hen meegenomen. In Pakistan worden vaker medewerkers van hulporganisaties ontvoerd. Meestal eisen de ontvoerders losgeld voor hun vrijlating. Een bekende Canadese freestyle skiester die vorige week zwaar gewond raakte is overleden. De 29-jarige Sarah Burke kwam negen dagen geleden zwaar ten val bij een training in Utah in de halfpipe. Ze kwam er per hoofd terecht, scheurde een slagader en raakte in coma. Burke was viermaal de sterkste in de X-Games, de belangrijkste competitie voor freestylers. Ze gold als grote favoriet voor Olympisch goud bij de winterspelen van 2014 in Sochi. Het weer, vannacht met Vannacht buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Morgenochtend eerst nog buien, later droog en periode met zon. Het wordt 5 tot 8 graden. In het weekend wisselvallig. Dit was het NOS Shirt. take it answer.